ga naar Japan voor de mooie landschap. Is een van de mooiste land. Zoveel eilanden en mooie steden. Heeft zijn eigen schoonheid gekregen. Feesten en plezieren tot de hele nacht. Wat een pracht. Die geisha dansen en zingt op toneel en de show. Kijken wanneer het voorbij is voordat ik ga slapen. Want ik naar mijn hotel of een woning waar ik tijdelijk mag verblijven. Voor de lange termijn. De nacht is zo mooi en zuiver. Vuur kamikaze tot de dood. Hier in Japan, met de vlag van de reizende zon, waar de Yakuza-mafia begon, rijk en gezond bovenop kamikaze tot de dood. Ik drink zakken en eet teppanyaki met sushi, met de mensen die vieren en plezieren. Nergens is zo goed als hier, ik drink geen of wel bier. Tokyo is een de stad met vol hoge gebouwen en verlichtingen. Overal in de stad een pracht van stad. Het is e niet zoals Manila, een spookstad in de nacht, geen pracht en blauw overdag. Deze land is een mierenhoop van mensen met veel wensen hier zoveel bedenken wat er allemaal gebeurt. Het leven is hier veilig en heilig. Je kan lopen, maar niet ontsnappen of verbergen en verstoppen voor de Yakuza-mafia. Ik ben niet bang voor, want je moet een heel proces ondergaan voordat je aangaat. Hier in Japan, met de vlag van de reizende zon, waar de Yakuza-mafia begon, rijk en gezond bovenop kamikaze tot de dood. Hier in Japan, met de vlag van de reizende zon, waar de Yakuza-mafia begon, rijk en gezond bovenop kamikaze tot de dood ben in een land met de vlag van de razende zon. Het leven gaat hier verderop. Economie en technologie staat hier goed aan de top. Maar ook wel eens een flop. Maar je hebt toch een job. Net als mensen voor karate, kordaat en kracht, evenwicht en harmonie. Govendie kan zaken door voor in balans te blijven. Word je een goede krager met de kracht van een tijger. Als ik mijn geesten lege gedachten ontspannen, voel ik me al veel beter in Japan. Hier in Japan, met de vlag van de reizende zon, waar de Yakuza-mafia begon, raken gezond bovenop kamikaze tot de dood. Hier in Japan, met de vlag van de reizende zon, waar de Yakuza-mafia begon, raken gezond bovenop kamikaze tot de dood.